Hartelijk welkom in deze tweede week van januari, de tweede week van het nieuwe jaar 2011. En vandaag heb ik ook weer twee uur met mooie, goede muziek. Althans, dat vind ik natuurlijk. En het zou leuk zijn als jullie dat ook allemaal goede platen vinden. Daarover kun je mij altijd eh, mailen. Dan mail je eventjes naar 501rvd.gmail.com. Eh, dus pak er even papier bij en een bolpen en schrijf het even op. Komt u nog een keer. 501rvd.gmail.com en vandaag hebben we ook eh, vaste rubrieken. Ja, de bekende vaste rubrieken. Alleen Theo Friet is er vandaag helaas niet bij. Hij is momenteel druk bezig om zijn eigen studio te verbouwen. Maar ik ben er vanuit gegaan dat hij er toch weer in februari bij is. En ik hoop dat hij dan ook weer leuke bijdrages gaat leveren. De polplaat is vandaag voorlopig voor het laatst. En de software van de pol die ik gebruik, die wordt namelijk niet meer ondersteund. Ik kan die pol dan ook niet meer gebruiken. Straks vlak voor bier vertel ik daar meer over. We gaan muziek maken. Wat dachten jullie van Status Quo? Roll over, lay down. status quo. Kijk, een eh, donderslag eh, zonder blues, dat kan natuurlijk niet. We gaan luisteren naar One Way Ticket van McKenna Mendelssohn Mainline. I'm gonna ramble till the day I die. Radio 501. Is Radio Hallo dames en heren. ik spreek met Rob Ricard. Zegt u het maar. Ik ben helemaal klaar. Zo, dus jij zit... zijn gaar. Dus jij zit onder de tafel. Kan je, jij zei dus- zit daar? <laughs> ja, Rogier die hier aan deze kant natuurlijk. Ik eh, heb eventjes eh, natuurlijk weer gebeld voor een tipje van de sluier. Voor de platenkeuze straks van half bier. Heb jij een tipje? Hallo? Goedemiddag. Rob Ricard toch, aan de andere kant? Je spreekt met Rob Ricard. Ja, dat zei je net al. Ja, en ik heb geen eens tijd om je eventjes aan, aan, te kondigen, maar dat doet er verder niet toe. Men weet nu dat je er bent. En... Ik val gewoon met open deur in huis. Ja, natuurlijk. Ik ben eh, binnen en ik zal een eh, tipje van de sluier geven. Nou, dat eh, begint erop te lijken. Tipje van de sluier is natuurlijk voor de platenkeuze van half bier straks. Ja. Oké. Ehm, nou, wat heb je voor cryptografisch? Ze. Ze, ja. Heeft. Heeft, ja zeg maar. Haar debuut gemaakt. Haar, de, haar debuut? Haar debuut oh. gemaakt. Haar debuut gemaakt. Haar tv-debuut gemaakt. Haar tv-debuut, ja. In de wereld draait door. In de wereld draait door? Ja. Oei. Meer zeg ik niet. Meer zeg je niet? En, en was dat in 2010? Meer zeg ik niet. Nou, dat eh, schiet ook niet erg op. Nee. Ehm. Nou, één hint nogthans is in 1986 geboren. Oh, nou, daar moeten we dan maar eventjes mee doen. Heb jij wel eens van OMC gehoord? Wie? OMC. Dat is een... Eh, Orchestral uh... in the Dark? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, dat, nee, dat is eh, wat anders. Dat is OMD. Ik heb het over OMC. OMC, oh, dat is namelijk een, een groep uit eh, Nieuw-Zeeland. Nee. En de zanger daarvan, eh, die is al inmiddels overleden vorig jaar in januari. En daar heb ik een heel mooi nummer eh, van, eh, uit 1997. En dat heet How Bizar. En daar gaan we nou maar even naar luisteren. Oh leuk, dat, nummer ken ik wel. Oké, en dan bel ik je straks terug. Tot straks. Oké, tot straks. for comfort. Sinner just hides her eyes.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 Lady Antebellum is nog steeds hot en uh, staat alweer een tijdje in diverse hitparades over de hele wereld. En dit is Niet You Now uit 2010. Eh, Je luistert naar Donderslag tijdens deze Radio 5 Leen Daverende Donderdag. Ik ben er tot 4 uur. I run from prejudice. I run from pessimism. I run too late. Wat ook hot is, is de muziek van Roemer. De meeste van jullie zullen Slow inmiddels wel kennen. Eh, die hebben jullie inmiddels wel gehoord, neem ik aan. Vandaag van Roemer draai ik Healer. cause I don't know, I don't know. Carry me over if you're a hou Roemer in de gaten. Volgens mij wordt dat een hele grote. Andere muziek nu, uit het Nederlands vertaald in het Engels. De Dijk en Solomon Burke. Dit heet No One van het album Hold On Tight uit 2010. around, you'll hardly eat. take ages to get to sleep. Can't get up. You feel defeat. woman in it. And every now and then, in the dim light, she looks a little bit like you. But that's not right. Looks a little bit like you. But in her arms, I wish capture your eyes and mine. Oh, I should have been there. Should have been there for you. Should have been there for you this time. Oh, no one, no one, no one, no one, no one, no one, no one. The note says what it says for itself. The cupboard is empty, the refrigerator's bare. And I don't have nobody else, nobody else. The picture I'm looking at on my own. The computer won't leave me alone. You don't even text me. You don't even try to reach me. No one, no one, no one, no one. Should have been there for you to do the things you need me to do. I just should have been there. Het is bijna half drie. Helaas vandaag nog geen bla blog van Theo Verriet. Dan maar mooie muziek. Ik heb weer even zin om Duffy te laten horen. En dit is haar hit Mercy van haar voorlaatste album.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 de jeugd van mijn grote zus is Ed de Hop van Danny en de Juniors. was de grote zusplaat. Van het album Travelog ga ik wat draaien en het album is van J.J. Kale. En wat je nu hoort heet Shanghai. Hong Kong, Tokyo en Singapore, New York, Boston en Baltimore. They take you right down where you don't want to go if you talk too fast and you walk too slow. Shanghai, Shanghai, we are coming. Shanghai. got a golden rule. Do unto others, they'll do unto you. Every time I get turned on, I end up singing the same song. Shanghai, Shanghai, here I come in Shanghai, Shanghai, Shanghai, here I come in Shanghai. I was crossing the desert on a sunny day. I met two women, they passed my way. They took me to a tent and they locked the door, and all they ever said was a mama. Shanghai. better watch your step if you talk too loud. Now button your lips. Shanghai, Shanghai, you like up in Shanghai. Shanghai, Shanghai, you like up in Shanghai. Sitting in a bar in West Berlin, sipping on a glass of slowly. Talking to a woman I thought I knew. The lights went out. JJ Keel was dat. We gaan weer eens luisteren naar The Kings. You Really Got Me. Troubles trouble seems so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yes. Onze donderslag huisband was dat. Dat waren dus de Beatles. Van hen hoorde je vandaag Yesterday.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 A Wonderful World. tell Man, shit happened. getaway Hustle with you Check out the kid Finger on the button Oh yeah It's a wonderful world When every night Things are getting grim And all your dreams Seem dumb and absurd you need a light shining out the test. Oh yeah, it's a wonderful follow the herd. Pull the chain down across the water. Oh yeah, it's a wonderful of the Nation. De Radio 501 Flashback. In de Radio 501 Flashback vandaag aandacht voor de Hollies. I try and I try, but I can't say goodbye. Hier is hun hit I Can't Let Go. De Radio 501. Plaat voor je hoop. Jouw radio. Jouw muziek. Echte muziek. usually at the same time. Eat a sandwich or some fruit. And then I started to feel fine. And then I need to go to work because I must pay the bills. But where I really wanna be is somewhere. for sure. Not everything is going the way we want. But think about a positive side that gives you the strength to fight. Well, this is just an ordinary day. I do my daily routine, but I stay positive. Ooh, in every kind of way. To get it, you don't end up on an endless exitless highway. And one thing we know for sure not everything is going the way we want. But think about a positive side that gives you the strength to fight. Well, this is just an ordinary. not allowed to complain because, in comparison with others, all these thoughts of me are insane. This is just an ordinary. Radio 5 plaat voor je hoofd is deze hele week Free Live to Enjoy van Pip en Ruud.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 Oké jongens, zorg voor een goed aanspeelpunt. En luister, veel bedrijven willen wel energie besparen, maar missen betrouwbare informatie. Daar valt keiharde winst te behalen. Ga naar energiecentrum.nl. Onafhankelijk, dus betrouwbaar. En nicotinekauwgom werkt bijvoorbeeld goed in combinatie met... Telefonische begeleiding. Nu bij u in de supermarkt. Kipfilet. Nog goedkoper dan kattenvoer. We hebben het zo ver laten komen dat kip vaak goedkoper is dan kattenvoer. Wat voor leven denk jij dat zo'n kip heeft gehad? Word wakker. Kijk op wakkerdier.nl wat jij kunt doen. En telefonische begeleiding werkt bijvoorbeeld goed in combinatie met medicijnen. Meer weten over hulpmiddelen en vergoeding? Vraag het uw huisarts of kijk op stivoro.nl. Goedkope eieren! Lekker goedkope eieren uit een legbatterij! Wat? Verkopen ze op de markt nou nog steeds legbatterij-eieren?